Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Italië wil Shell vervolgen voor omkoping. Volgens het OM hebben vier topmanagers van de multinational... een voormalige Nigeriaanse minister omgekocht... om olie te mogen winnen in het land. De vier zouden hebben gewerkt vanuit het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een van hen was lid van de Raad van Bestuur. Ook het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar betrokkenheid van Shell... bij corruptie in Nigeria. Carrie Fisher, de actrice die prinses Leia speelde in Star Wars, is overleden. Fisher kreeg een paar dagen geleden een hartaanval op een vlucht van Londen naar Los Angeles. Sindsdien lag ze in het ziekenhuis. Het karakter Leia in Star Wars viel op door haar sexy kleding... en aparte kapsel met aan weerszijden van haar hoofd een knotje. Door de eerste Star Wars-trilogie verwierf ze in de jaren 70 en 80 een status als poppycon... Ze speelde ook nog in The Force Awakens, de zevende uit de reeks, die vorig jaar uitkwam. Daarin speelde ze generaal Leia. Carrie Fisher was 60 jaar. In het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht zijn door een fout mogelijk 26 eicellen bevrucht met de zaadcellen van de verkeerde vader. De kans is volgens het ziekenhuis niet groot, maar er kan niets worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of al bevallen. De Duitse politie heeft zeven verdachten aangehouden... voor het in brand steken van een dakloze man in Berlijn. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in een metrostation... waar de man van 37 lag te slapen. Hij bleef ongedeerd, voorbijgangers wisten het vuur snel te doven. De verdachten zijn tussen de 15 en 21 jaar oud. Volgens Duitse media zijn het migranten uit Syrië en Libië. Zes verdachten melden zich bij de Duitse politie... nadat de foto's van de daders waren verspreid. De zevende verdachte werd later opgepakt. Het weer, opklaringen, maar in het zuiden kan vanavond en vannacht mist ontstaan. De minima liggen vannacht net boven het vriespunt. Morgen is het grijs en mistig. Het noorden maakt de meeste kans op zon. Daar wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB.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 Fields of cotton Winter in white. when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Wonderland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vanuit een uh, mooi verlichte studio... wil ik u allereerst een fijne kerst wensen. En uh, blijf vooral bij ons, want we hebben nog veel meer lekkere muziek. Het is natuurlijk vooral eh, getint op de kerstmis... maar we hebben ook andere muziek, want er zijn natuurlijk ook een boel mensen... die ehm, niets met kerst hebben of die door omstandigheden helemaal geen zin hebben in een, in een kerst. Want er is genoeg ellende gebeurt in, eh, in 2016. En daarom wil ik ook gewoon lekkere muziek draaien... om even lekker bij, eh, bij weg te zwijmelen of bij, eh, van te genieten. En we zijn natuurlijk het nummer... Ehm, we zijn natuurlijk net het uur begonnen met Louis Armstrong... met Christmas in New Orleans... En ik heb nog een uh, mooi album van Louis Armstrong gevonden. An Evening with Louis Armstrong and His All Stars uit 1956. In de Pasadena Civic Auditorium heeft hij een eh, live album opgenomen. En naast een eh, aantal eh, artiesten als Billy Kyle, Arvel Shaw en op drums Barrett Dreams... hoort u ook op, naast Louis Armstrong op vocals Velma Middleton... Louis Armstrong gaat eerst zijn band introduceren... en daarna gaat u luisteren naar de Gypsy en Blues. And now, uh, without further ado, I'd like to present our star here tonight... Unquestionably, the most dominating figure in the entire world of jazz. Let's have a big ovation for Satchmo at Pasadena. Here is Louis Armstrong. Yeah. is you? So I go there again, cause I want to be the gypsy. Though I know she's lying, that my love is true, and will come back to me someday. very much, folks. We're going to keep it rolling with our trombone band. Some of you take it, Baba. Thank you very much. We'd like to tell out on one like a mad donkey for you right now. It's entitled News Time, and here's our vocalist, Velma Middleton. de eh, live ehm, Louis Armstrong en his eh, All-Stars... in de ehm, Pasadena Civic Auditorium uit 1956. We gaan verder met iets heel anders met eh, Tom Jones en Cerise Matthews... Baby It's Cold, Cold Outside. outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like My ice. will start to worry. Beautiful, watch your heart. will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So really, I for Please Don't Hurt. Maybe just a half a Why don't you more? put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say what's in this drink. There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat, your hair Voices have been hurting die vriezen, nou? <laughs> Tom Jones met Cerise Matthews, Baby It's Cold Outside. We gaan verder opnieuw met een uh, drieluik van het, eh, van het alternatieve kerstalbum... Eh, wat ik heb en waar ik al eerder een paar nummers van heb gedraaid... namelijk Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook uit 1956.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 We gaan verder met eh, een nieuwe versie van Jingle Bells. Deze keer van Oscar Peterson. Van zijn album Een Oscar Peterson Christmas. Peterson met Jingle Bells. We gaan verder met Jane Monheit. Jane Monheit, een Amerikaanse jazzzangeres, 39 jaar... en eh, heeft met al vele artiesten samengewerkt... waaronder eh, Michael eh, Bublé, Terence Blanchard. Zij heeft een album uitgebracht in 2005, dat heet The Season... en daarin staat een nummer The Man With The Bag... Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tinkle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full that's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop on the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He'll be here with the answers to the prayers that you made you should. Extra special good He'll make this December. The one you remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is here again. Dat was natuurlijk Peggy Lee met Winter Wonderland. Het volgende nummer wat ik ga draaien is opnieuw van Jimmy Smith... de Hammond-orgelspeler. En dat komt van zijn album Christmas Cooking uit 1964... en het heet Santa Claus is Coming to Town. Veel jazzartiesten weten natuurlijk iets moois te maken van een standaard nummer. Waaronder ook Winter Marsalis. Hij heeft in 2009 een album uitgebracht dat heet Christmas Jazz Jam. En daar eh, heeft hij alle bekende kerstnummers opnieuw gearrangeerd. U gaat eerst luisteren naar Santa Claus is Coming to Town... en daarna Jingle Bells van Winter Marsalis. Marsalis. Als iemand bewijst dat je van standaardnummers ook geweldige jazz kan maken... dan is hij het wel, denk ik. Ik ben aan het eh, laatste album van vandaag toegekomen. En dat is van de Brian Setzer Orchestra. Dictat Crazy Christmas uit 2005. Brian Setzer, iemand die uit eigenlijk eh, de pop komt. De Stray Cats, lang geleden, is zijn eigen orkest begonnen. Ehm, hij maakt daar veel rock rockability muziek. Je kan het ook wel jive muziek noemen. En hij heeft een heel leuk kerstalbum uitgebracht in 2005. En daar ga ik drie nummers van draaien. Dicted, Crazy Santa Claus, Jingle Bell Rock en Getting in the Mood. Brian Setzer. Brian Setzer Orchestra met Getting in the Mood. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz op eerste kerstdag. Er is mij nog u een fijne dag te wensen. En eh, voor al onze buitenlandse luisteraars... Merry Christmas, Joyeux Noël en Feliz Navidad. And see you next week with all our team. And of course in 2017 fijne kerstfest. Tot volgende week met de rest van ons team. En natuurlijk tot in 2017. Fijne kerst. en stuur u allemaal fijne dagen en een